Dit van der Linde met het NOS-journaal. De afgelopen drie maanden waren er minder vacatures dan eerder dit jaar... blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Vooral in de horeca, industrie en handel nam het aantal vacatures af. De daling zet nu vijf kwartalen op rij door. Bedrijven hoeven dus minder hun best te doen om personeel te vinden. Tegelijkertijd neemt de werkloosheid al maanden toe. Vooral jongeren verloren het afgelopen kwartaal hun baan. Volgens het CBS ging het met name om tijdelijke contracten die niet werden verlengd. In een vertrouwelijke memo van de Nederlandse ambassade in Tel Aviv staat dat het Israëlische leger onevenredig geweld gebruikt in Gaza. In de memo, die in handen is van NRC, staat ook dat Israël doelbewust aanvallen uitvoert op wegen en gebouwen. Daarnaast wordt de Israëlische wens om definitief af te rekenen met Hamas vrijwel onmogelijk genoemd. Het ministerie van Buitenlandse Zaken zegt tegen de NOS dat niet ieder intern stuk als een beleidsadvies kan worden gezien. Noordwest-Frankrijk houdt rekening met nieuwe overstromingen. In de driehoek Calais, Lille en Arras zijn riviertjes buiten hun oevers getreden en staan dorpen onder water. Veel mensen zitten zonder stroom. Morgen wordt er weer veel regen verwacht. De problemen worden verergerd door slecht onderhoud van sloten en kanalen. Een Nederlandse satelliet van de TU Delft is met pensioen. De universiteit dacht dat de Delphi C3 hooguit enkele maanden zou functioneren, maar het werd 15 jaar. Tientallen studenten waren bij het project betrokken. Volgens de universiteit is met de satelliet een impuls gegeven aan de moderne ruimtevaart in Nederland. Volgens de berekeningen is de satelliet, die zo groot is als een melkpak, gisteravond teruggevallen in de dampkring en daarbij in rook opgegaan. Het weer, flink wat wind vannacht. In het Waddengebied kan het zelfs stormachtig zijn. Later vannacht komt er weer regen aan.